Clemens Peters met het NOS Journaal. Krijgen 50 euro van de gemeente. Het geld is bedoeld als werkbonus. Het is een initiatief van Leefbaar Rotterdam, een van de drie coalitiepartijen. Leefbaar vindt het verschil tussen een uitkering en de laagste salarissen te klein. De partij wil een signaal afgeven dat werken moet lonen. In totaal krijgen zo'n 40.000 mensen 50 euro. Het gaat de gemeente dus te ruim 2 miljoen euro kosten. De politie heeft opnieuw iemand opgepakt in verband met de aanslag in Londen. Het is een 19-jarige man uit de Londense wijk Barking. De politie verdenkt hem van betrokkenheid bij de voorbereiding of uitvoering van de aanslag op London Bridge en het nabijgelegen uitgaanscentrum Borough Market. Daarbij vielen vorige week acht doden. De drie daders werden doodgeschoten door de politie. In totaal zitten zeven mensen vast in verband met de aanslag. Twaalf anderen die waren opgepakt zijn inmiddels weer vrij en geen verdachten meer. De partij van de Franse president Emmanuel Macron is gisteren de grootste partij geworden in de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. Bijna een derde van de kiezers heeft op een kandidaat van Macrons En Marche partij gestemd. Volgende week is ronde 2 en dan moet blijken hoeveel zetels Macron precies in de wacht sleept. De kans is reëel dat En Marche een grote meerderheid in de Franse assemblée verovert. Vijf maanden na haar man is nu ook de Amerikaanse First Lady Melania Trump verhuisd naar het Witte Huis. Ze twitterde het nieuws nadat ze met haar man Donald en hun zoon Barron in Washington was aangekomen. Ze schreef dat ze uitkeek naar de herinneringen die ze samen in hun nieuwe huis zouden opbouwen. Melania en haar zoon waren na de inauguratie van Donald Trump achtergebleven in New York, zodat de elfjarige Barron daar zijn schooljaar kon afmaken. Het weer wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Een korte file op de A28 Utrecht-Amersfoort... tussen de Uithof en de afrit en Dolder, 2 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht vanwege een berging.